nieuws van 5 uur. Annemarie Roosing met het NOS-journaal. Minister Schultz van Hagen wil dat er snel een oplossing komt voor de problemen bij ProRail. Afgelopen weekend waren er grote problemen op het spoor na een brand in Utrecht. De Tweede Kamer vindt dat er moet worden ingegrepen, maar is niet eensluidend over de manier waarop. De VVD vindt dat de directie en de Raad van Commissarissen moeten opstappen, want die er een rotzooi van hebben gemaakt. De ChristenUnie pleit ervoor ProRail op te heffen en bij Rijkswaterstaat onder te brengen. Andere partijen vragen zich af of een nieuwe reorganisatie de problemen oplost. Schultz wil niet vooruitlopen op maatregelen, maar volgens haar moet de reiziger centraal staan. Ook zij is ontevreden over de gang van zaken dit weekend. De Kamer praat er nu over. De regering in Ierland heeft vanmiddag bekendgemaakt hoe de komende vier jaar bezuinigd wordt. Om de gevolgen van de economische crisis te bezweren wordt er onder meer gekort op de bijstand en worden de minimumlonen verlaagd. Ook verdwijnen 25.000 ambtenarenbanen en gaat de inkomstenbelasting omhoog. Met de maatregel hoopt Ierland 15 miljard euro te besparen. Door deze bezuinigingen komt het land in aanmerking voor eventuele steun van de Europese Unie en het IMF. Ierland kan dan rekenen op zo'n 85 miljard euro aan noodhulp. De regering krijgt veel kritiek op de plannen, maar premier Cowen weigert om af te treden. De rechtszaak tegen Geert Wilders wordt maandag 7 februari hervat. Dan is er bij de rechtbank in Amsterdam een openbare regiezitting... waarop alle partijen hun visie kunnen geven over hoe het volgens hen verder moet. Eigenlijk wilde de rechtbank medio volgende maand de zaak tegen Wilders hervatten, maar rond de feestdagen bleken te veel partijen verhinderd te zijn. Vandaar dat gekozen is voor begin februari. Het weer in het zuidwesten nog enkele buien. Vanavond en vannacht gaat het overal licht vriezen. Morgen langs de westkust kans op natte sneeuw. Bij 2 graden in het noordoosten tot 5 graden in het zuidwesten.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 En in de ether.